Het is een productie van Norman Granz en opgenomen in 14 juli 1977 tijdens een eh, Mountain Recording Studio set. We gaan eh, verder eh, met deze heerlijke eh, zondagochtend. En ik zou zeggen, welkom bij CFM Jazz. En ik ben Fred Kroonsberg, presentatie en muziekkeuze. Een gracieuze verschijning was zij, enkele jaren terug op het Noordzee Jazz Festival, toen nog in Den Haag. En ik was erbij. En genoot. En daarom vind ik het een eer om haar nog een keer te laten horen met een nieuw nummer wat ze heeft ontwikkeld inmiddels. Ze is zeer religieus, deze dame. Ze is ook groot van stuk. En laten we nu gaan luisteren naar Liz Wright, The Presence of the Lord. just like I never like I never Street Blues was dat. Van een prachtige langspeelplaat die ik onlangs nog scoorde op een rommelmarkt. De langspeelplaat is een Verve plaat. Het nummer eh, de, heet Blues Summit. En eh, Ellington speelde daarmee met Johnny Hodges. En Hodges heeft heel lang ook bij in de band van Ellington gespeeld. Nina Simone nu met het eh, overbekende nummer van Leonard Cohen. Laten we gaan luisteren naar Suzanne. Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever. And you know that she's half crazy. And that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets like a stone. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Nina Simone. En ze doet me denken aan een eh, opkomende ster hier in Nederland. Ze kan aardig jazz zingen. En ze heeft een gigantische toekomst voor haar. A Woman's Gonna Try, Sabrina Stark. it's time to redefine a woman's worth where there's love. I don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl scared to fight, never scared to do or try. No fear. was nog eens een prachtig pianospel. En het eh, daarvoor eh, tekende Peter Beets kwartet. En het nummer Nocturne. We gaan eh, heerlijk door met Madeleine Peru. Ik heb er een hele post niet gedraaid van de cd Half The Perfect World.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 Er is niemand gewond geraakt en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De brand brak vanmiddag uit in het bedrijf dat silo's en tanks van glasvezel maakt. Twee loodsen zijn grotendeels verwoest. Het bedrijf staat op een industrieterrein, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere bedrijven. Rond half negen vanavond werd het zijn brandmeester gegeven. Amerikaanse onderzoekers hebben geen fouten gevonden in de elektronische systemen van Toyota's. De Japanse fabrikant heeft sinds 2009 wereldwijd miljoenen auto's teruggeroepen... omdat de auto's tijdens het rijden plotseling uit zichzelf versnelden. Dat leidde tot ongelukken waarbij doden vielen... Amerikaanse congres liet een onderzoek doen naar de software die de auto's gebruiken. De Britse rechtbank die het uitleveringsverzoek tegen Julian Assange behandelt... heeft meer tijd nodig. Komende vrijdag is er een extra zittingsdag gepland. Assange, de oprichter van Wikileaks, werd in december in Groot-Brittannië gearresteerd... en heeft huisarrest. Zweden heeft om zijn uitlevering gevraagd wegens seksueel misbruik van twee vrouwen. Assange zegt te willen meewerken aan het onderzoek, maar hij wil niet naar Zweden... Hij is bang dat hij dan wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Via Wikileaks komen vaak geheime documenten van de Amerikaanse overheid in de openbaarheid. De Zweedse aanklagers zeggen dat ze Assange alleen willen verhoren, maar dat ze hem niet kunnen bereiken. Tennisser Robin Haase heeft in de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi verloren. De titelverdediger en als eerste geplaatste Zweed Söderling was in twee sets te sterk... Na de uitschakeling van Haase zit er nog maar één Nederlandse tennisser in het toernooi. Timo de Bakker won vanmiddag in drie sets van de Duitser Petschner. Het weer, het is helder, vannacht mist en lichte vorst. Morgen begint de dag nevelig, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Het wordt dan 5 tot 9 graden. Vanaf donderdag regen.